Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Van premier Rutte hoeft verkenner Ollongren geen tekst en uitleg te geven... over de notities over de formatie die ze per ongeluk liet zien. Daarin ging het onder meer over de positie van CDA-kamerlid Omtzigt. Nu Ollongren vanwege de kwestie is gestopt als verkenner... hoeft ze zich volgens Rutte niet meer te verantwoorden. De VVD-leider zei verder dat hij en D66-leider Kaag... het in de formatiegesprekken niet over Omtzigt hebben gehad. De Europese regeringsleiders zijn op een digitale top in botsing gekomen over de verdeling van coronavaccins. Oostenrijk vindt dat die niet eerlijk over de landen worden verdeeld. Maar volgens premier Rutte en bondskanselier Merkel heeft Oostenrijk al relatief veel mensen gevaccineerd en hebben andere landen er meer recht op. De komende weken wordt er verder gepraat. Een universiteit in Los Angeles betaalt in totaal 850 miljoen dollar aan 700 vrouwen... die een oud-medewerker beschuldigen van seksueel misbruik. Amerikaanse media spreken van een recordbedrag. Samen met een eerdere schikking is de universiteit nu ruim een miljard dollar kwijt in deze zaak. Het hoofd van de katholieke kerk in Nieuw-Zeeland heeft excuses gemaakt voor misbruik in zorginstellingen van de kerk. Bij een onderzoekscommissie zei hij zijn verontschuldigingen aan te bieden... namens bischoppen en religieuze leiders die ons volgingen. Sinds 1950 zijn volgens de commissie in zorginstellingen van de kerk en de overheid... ruim een kwart miljoen mensen mishandeld of misbruikt. Hip-hop duo The Opposites krijgt dit jaar de Edison Pop Oeuvreprijs. Volgens de jury zijn de twee rappers legendarisch door hun vele grote hits en dikke clubtracks. De opposites begonnen in 2004 en hadden hits met onder meer Slapeloze Nachten, Sukkel voor de Liefde en samen met anderen ook Dom, Lomp en Famous en Broodje Bak Pauw. Het weer, vandaag een mix van zon en wolken. Op de meeste plekken blijft het tot de avond droog. Het wordt 15 graden. Vanavond felle buien met windstoten. Ook morgen buien, dan 9 graden. Zondag iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Tussen Knoopend Amstel en Osdorp is de vertraging 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden.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 beperkingen een universiteit in Los Angeles betaalt in totaal 850 miljoen dollar aan 700 vrouwen die een oud-medewerker beschuldigen van seksueel misbruik. De gynaecoloog werkte ruim 30 jaar aan de universiteit. Hip-hop duo The Opposites krijgt dit jaar de Edison Pop Oeuvreprijs. Volgens de jury zijn de rappers legendarisch door hun vele grote hits en dikke clubtracks. Het weer, overdag een mix van zon en wolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt maximaal 15 graden. Ik zag er in die 5-0 501 Ik dacht alleen maar, let's be Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar mijn roet tegen je Levi's aan Ben on the low, maar ik zie wat je doet, babe Undercover we breng het naar me toe, babe maar wil geen drama en geen infame. Dus hou het true, ey, plak niet als blue, nee. Oké, okay, we kunnen hangen als een poster, brengen. No low, babe. Deze houdt van niet nee, is niet van die rose. Creatief, agressief, ze kan no shame, no shame. Hier op de streets is een niet. Mannen gaan kapot, dat ben burning money. Ze weet wat ze doet, ja, ik leuk die body. Murder. Ik 0 501. babe Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, je ben rude, maar mijn route is geen liefheid Dus wanneer kom je tegen me aanstaan? Oh jee, ik was al lang op zoek naar dit En ik was nog bezig met haar mij Toen ik jou zag in die 501 Ik dacht alleen maar als je moet je hier zijn, Hier op de streets is een murder niet Mannen gaan kapot, dat en burning money Ze weet wat ze doet, ja ik leuk die body Ik zag er in 501 Ik dacht alleen maar, let's baby.